De operatie in de stad Kirkuk was gericht tegen Al-Qaeda... Er zijn wapens in beslag genomen en twee trainingskampen ontmanteld. Irak wordt al maanden geteisterd door een golf van terreur. De premier zei vorige week dat hij het geweld wil stoppen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was. Een derde verdachte, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid, zegt dat de moord uit verveling is gepleegd. De Australiër van 22 bezocht zijn schoonouders. Toen hij een rondje ging hardlopen werd hij vanuit een auto in zijn rug geschoten. De twee jongens van 15 en 16 worden beschuldigd van moord. De 17-jarige bestuurder is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De regering van Frankrijk stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 extra rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten moeten een einde maken aan de vele liquidaties in de havenstad. Maandag was de dertiende liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. Volgens de Franse premier Ayrault is er jarenlang te weinig tegen de moorden gedaan. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa, maar het aantal bezoeken valt tegen. Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Iemand opende het vuur in een gebouw van een sportvereniging in Dossenheim. Daarna schoot hij zichzelf dood. Het gebeurde op een vergadering van een vereniging van huiseigenaren... waar zo'n 20 mensen bij waren. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden.